Hij benaderde de kinderen in 2021 via TikTok en Snapchat. De man van 34 liep tegen de lamp toen een vader ontdekte dat zijn dochter naaktfoto's had verstuurd. Tegen de rechtbank zei de man dat hij vooral jonge meisjes als slachtoffers koos... omdat ze opdrachten sneller uitvoeren. Het OM heeft zes jaar cel tegen hem geëist. In Limburg is een hijskraan in tweeën gebroken. De hulpdiensten kregen even voor twaalf een melding van een ongeluk op een scheepswerf in Maasbracht. bij aankomst blijkt dus dat er een hijskraan geknakt is in tweeën. Uh, daar bleek dus een slachtoffer eh, halverwege in de toren te zitten. Die is door een hoogwerker van de brandweer naar beneden gehaald. Er is ook nog een tweede persoon gewond geraakt. En beide zijn overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht. Die eerste is er slecht aan toe. Het tweede slachtoffer kon zelf nog lopen nadat het gebeurde. Hoe de kraan in tweeën kon breken wordt nu onderzocht. En Danny Verbiest is overleden. Wat oh, zeg, dat is wel zo'n beetje heel jammerlijk zo, hè? Hij werd wereldberoemd in Nederland en België als de man achter het hondje Samson. Mama Gertje, waarom kijk jij zo'n beetje verdrietig? En waarom zeg jij zo... Ik wilde wel mee gaan vissen, hè? Ja, maar mama Gertje, kunnen wij dan niet zo'n beetje iets anders doen, zo? Ja, wat dan? Voor Gertje, ik weet iets. Ah ja? Ja, Gertje, we kunnen er eens heel diep over nadenken zo. Ja, acteur Con Krukke, die kapper Alberto speelde in de serie... zegt dat hij met zijn werk indruk heeft gemaakt op miljoenen mensen. Ja, eh, al die generaties die, eh, die we eigenlijk bespeeld hebben... die hij eigenlijk ja, aan de basis van ligt. Eh, dertigers, veertigers, vijftigers, pubers ook natuurlijk... die Samson zullen blijven herinneren. Het is het paradepaardje van, van nu nog Studio 100. Danny Verbies was een van de oprichters van Studio 100. Hij was al langere tijd ziek. Hij was 79 jaar. Het weer, buien, vooral in het oosten en noorden kan het flink losgaan. Mogelijk met onweer en harde wind. In de loop van de avond droogt het weer op. Morgen een mix van zon en wolken. In het oosten kan wat regen vallen en het wordt 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en het is al behoorlijk druk op de weg. Je hebt nu onder meer vertraging bij de Keukenhof op de N208. Daar is het druk. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar doe je er 10 minuten langer over bij Akersloot door een pechgeval. Er zijn twee rijstroken dicht. De N402 Maarse is helemaal dicht in beide richtingen... tussen Breukelen en Nieuwersluis door een ongeluk. En het rijdt langzaam op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen knooppunt De Hoek en de afrit IJmuiden. Daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg.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 Zo'n 350 Israëlische schrijvers roepen in een brief op tot een einde aan de Gaza-oorlog. Ze schrijven dat de oorlog levens van militairen en burgers in gevaar brengt... en in Gaza onnoemelijk lijden veroorzaakt. De Nederlander Duren Lantink wordt de nieuwe creatief directeur van het Franse modehuis Jean-Paul Gaultier.